Boost Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit, is de Slam Mix Marathon. Slam Mix Marathon. minuten over twee. Ik heb zin in een beetje Medusa. Medusa is echt, of Medusa is echt hartstikke vet. Dat wou ik zeggen, onze grote vrienden. Je maakt al kans op tickets voor Show en Paradiso. Maar als ze niet in het land zijn, zijn ze gewoon bij ons via de radio. Jors een uur lang in de mix. Free Party voor de dansvloer. Dit weekend. Met onder andere Adam Beyer op Thuishaven. Te gek. En de vrienden, de hofleverancier van de pre-party dit uur... zijn de vrienden van Medusa. party, good zijn de vrienden van Medusa top 3 uur in de Slam Mix Marathon. Maar natuurlijk, en blijft de vraag vooral stellen... Wat hoorde ik nou net? Een track van Will Clark en What, daarvoor nog Trace and Good Time. Zometeen de track van Hot Since 82 and Forever. En ook Shiba-san, Keep It Burning. Het is de Mix Marathon, baby. Feel the fire, keep it burning. Feel the fire, keep it burning. burning. Feel the fire, keep it burning. keep it burning. Feel the fire, keep it burning. Feel the fire, keep it burning. Feel the fire, keep it burning. Feel the fire, keep it burning. Feel the fire, keep it burning. Feel the fire, keep it burning. keep it burning staan in de mix van Medusa tot 3 uur in de Slim Mix Marathon. Keep it burning, daarvoor nog hot sinds 82 en forever. Maak je vast klaar, want er is een dikke bak de parkeerplaats op komen rijden. Jengi zometeen live in de DJ-boot vanaf 3 uur. Trek van Genesee, Drillo krijg je zometeen. De man eh, waar ze heel veel mee samenwerken, de vrienden van Medusa en ook Tobias Gerhard. Dit is Discotheca in de mix. Welkom bij de Slam Mix Marathon. De Slam Mix Marathon. Steady, don't need pain. My veins rage in my brain, break your chain. I see my eyes, fire in my chest, a grin of rest. Best believe I'm blessed with the skill to kill your dress. in de Slam Mix Marathon van Medusa. En zometeen, hij is uitgestapt uit zijn dikke BMW Jengi live in de DJ booth. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix. 18 plus, speel bewust.